Hij noemt het gesprek erg goed en zegt dat de punten die ze hebben besproken overeenkomen met wat hij gisteren met de Russische president Poetin heeft doorgenomen. Trump zegt ook dat de onderhandelingen nog steeds op koers liggen. Extinction Rebellion kan voorlopig blijven profiteren van belastingvoordeel. De Tweede Kamer ziet dat liever anders. Een kleine meerderheid wil dat het kabinet de ANBI-status van de groep afneemt. Met die status hoeven goede doelen geen erf- of schenkbelasting te betalen over giften die ze krijgen. De Kamermeerderheid zegt dat soort voordelen zijn niet voor een club die verstorende acties organiseert. Volgens de staatssecretaris kan de ambi-status niet worden afgepakt op basis van de standpunten en acties van Extinction Rebellion. De gokwereld schrijft vandaag aan bij een gesprek met Tweede Kamerleden. Ze uiten daar hun zorgen omdat er minder geld wordt verdiend... terwijl ze zich wel aan meer regels moeten houden. Het geldt ook voor Holland Casino. Dit bedrijf is ooit, en het lijkt al heel lang geleden, geraakt eh, door corona. Eh, behoorlijk hard. Eh, dus we hebben nog een coronaschuld terug te betalen. Stijgende kosten en gasten die wel weer even het casino terug moesten vinden. Dat is inmiddels gelukt. Maar dus het in balans brengen van eh, opbrengsten en kosten... is de grootste uitdaging die wij op dit moment hebben. Afgelopen jaar maakte Holland Casino verlies. Door mensen te ontslaan en drankjes duurder te maken... hoopt het bedrijf weer winst te kunnen maken. En Frenkie de Jong kan morgenavond zijn tweede Interland in anderhalf jaar tijd spelen. Nederland staat dan tegenover Spanje in de Nations League. De Jong had lang last van een enkel blessure en is blij dat het eindelijk voorbij is. Ook omdat het lang duurt en je niet precies weet wanneer het over is, is het toch een soort twijfel. Het is wel lastig mee omgaan soms. Ik voel me gewoon weer goed. Ik denk er niet meer aan als ik op het veld ben. Dus uh, dat is, eh, dat is over. De Jong kijkt er naar uit om tegen zijn teamgenoten van Barcelona te spelen.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 Said now send me a sign to save my life Cause at this moment in time there's nothing so We're gonna shout to the top, shout. Mm, we're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top. ritme, ritme. van ZFM. What you hit this time? Gonna speak your mind. I know somebody's lying. It's always something. Her auntie told your cousin. Then all your homies jumping. Now the whole hood's buzzing.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 President Trump zegt dat hij ongeveer een uur met de Oekraïense president Zelensky heeft gesproken. Hij noemt het telefoongesprek erg goed. Trump stelt dat de punten die ze hebben besproken overeenkomen met wat hij met de Russische president Poetin gisteren besprak. Op een kalkoenboerderij in Putten in Gelderland is vogelpest ontdekt. Alle 27.000 dieren op het bedrijf worden nu afgemaakt. De dode die werd gevonden bij een woningbrand in Drachten... was mogelijk al een tijdje voor de brand overleden. De politie onderzoekt nog wie het is en wat de doodsoorzaak was.